Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Suriname heeft een vader zeker negen mensen doodgestoken. Het zijn vier volwassenen en vijf kinderen. Volgens Surinaamse media zijn het zijn eigen kinderen. Een dochter van zes is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het drama gebeurde in Kommewijnen, een regio ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. Agenten hebben de vader in zijn benen geschoten omdat hij hen met een mes aanviel. Het motief van de man is onbekend. President Zelensky zegt dat er snel vrede kan komen in Oekraïne... als Poetin instemt met een Amerikaans 20-puntenplan voor een einde aan de oorlog. Daar zijn de afgelopen maanden gesprekken over gevoerd met zowel Rusland als Oekraïne. Vanavond spreekt Zelensky met president Trump in Florida verder over het voorstel om een einde aan de oorlog te maken. Gisteren sprak hij al met Europese leiders en NAVO-baas Rutte. Zelensky zei dat de landen de druk op Rusland moeten houden. In Heemskerk helpen honderden mensen met zoeken naar de vermiste Milan van 16. Hij is voor het laatst daar gezien op eerste kerstdag. De verstandelijk beperkte jongen uit Oekraïne ging toen wandelen, maar keerde niet terug. Vrijdagmiddag begonnen veteranen met zoeken naar Milan. En sindsdien sluiten steeds meer vrijwilligers zich aan. In Rotterdam is gisteravond een man beschoten in een restaurant. Even voor tien uur s'avonds kwam iemand met een pistool het restaurant binnen... en schoot op de man die daar binnen zat. Het slachtoffer werd daarna door de mensen die daar waren naar het ziekenhuis gebracht. Hij is behandeld aan zijn verwondingen. In de omgeving van het restaurant in Rotterdam zijn na de schietpartij twee mensen opgepakt...